uur. Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Donny M. heeft toegegeven dat hij achter de dood van Gino van 9 zat. Dat jongetje verdween afgelopen zomer toen hij buiten speelde op een veldje in Kerkrade. Drie dagen later werd hij dood teruggevonden in Geleen. Vandaag was de eerste dag van de rechtszaak. Donny M. heeft dus bekend. Hij heeft toegegeven dat hij Gino heeft ontvoerd, misbruikt en gedood. Dat Donny M. nu al heeft bekend is opmerkelijk, zegt onze verslaggever. Het is zeer uitzonderlijk dat een verdachte van zulke ernstige feiten... Het al op de eerste dag van de rechtszaak volledig bekend... terwijl het hele strafrechtelijke onderzoek naar de 22-jarige Donny M. nog loopt. De zaak werd vanochtend even stilgelegd omdat de moeder van Gino begon te gillen naar Donny M. Ze schreeuwde onder meer monster naar hem. De A27 tussen Utrecht en Hilversum is op dit moment in beide richtingen dicht. De politie meldt dat er langs de kant van de weg explosief materiaal is gevonden. In de buurt van Maartensdijk wordt onderzoek gedaan. Ook de explosieve opruimingsdienst is daarbij aanwezig. Wat voor materiaal er is gevonden kan de politie nog niet zeggen. Kleding, chocola en andere producten die gemaakt worden met dwangarbeid... mogen straks de EU niet meer in. Dat staat in een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Er werken wereldwijd waarschijnlijk zo'n 27 miljoen mensen onder armoedige omstandigheden en in onveilige situaties. Het voorstel moet nog worden goedgekeurd. Het kan dus nog twee jaar duren voordat er iets verandert. En fans van PSV weten welke datum ze vrij moeten houden in hun agenda. De Eindhovenaren spelen 20 oktober de Europa League wedstrijd tegen Arsenal. Dat zou eigenlijk morgenavond al zijn, maar de boel is uitgesteld vanwege de dood van Queen Elizabeth. Het weer bewolkt met in de komende uren nog wat regen in Brabant en Limburg. Morgen trekken er over het hele land wat buien. Soms is er zon en het is een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4, Amsterdam richting Den Haag... tussen Knopen de Hoek en Burgerveen, een kwartier verdraging. De A27 tussen Utrecht en Almere is in beide richtingen dicht... Daar moest de EOD een pakketje onderzoeken. De rijbaan kan elk ogenblik weer open gaan. Verkeer tussen Utrecht en Almere kan zo lang omrijden via Amersfoort over de A28 en de A1.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 Until I found out that his mom made the food. It was good though. Boy number two had a beautiful face. highly agree to go back to his place. His wife really had some impeccable taste. She was sweet. Though.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 De A27 tussen Hilversum en Utrecht is in beide richtingen dicht geweest vanwege een politieactie. Een voorbijganger had explosief materiaal gevonden en dat is inmiddels opgeruimd. Wat het precies was, kan de politie niet zeggen. Het Openbaar Ministerie zegt meer tijd nodig te hebben om te bepalen of de stoffelijke resten die gisteren in Hoorn zijn gevonden van de sinds 2018 vermiste Sumanta Bansi zijn.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 It's been a hell of a ride, but every single moment you were there by my side. Whenever I'm broken, you make me feel whole. Whenever I'm lonely, you're there for my soul. Wherever you are, girl, that's where I call my own. Whenever you doubt it, I'll be letting you know Oh, girl, I want to be dancing with you forever. You see through the storm and take me as I am. Baby, it's magic anytime that we're together. I make I just love you and hold you for my hand. Hold you for my hand, yeah, yeah. Hold you for my hand. Hold you for my hand. Oh, yeah, my love is burning, babe. Feels like time is frozen and tonight is you give me time that we're together I make her just love you and hold you for my hand Hold you for my hand Hold you for my hand Hold you for my hand Hold you for my hand Hold you for my hand Hold you for my hand I wanna be in your life till the night is over I wanna hold you so tight, so tight, coming closer I wanna be in your light until the night is over Until the night is over Until the